Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In het centrum van Bangkok zijn doden gevallen bij een zware explosie. Een Thaise politiechef zegt dat er een bom is ontploft. De nationale televisie meldt dat er zeker vijf doden zijn gevallen... en dat er tientallen mensen gewond zijn geraakt. Andere bronnen zeggen dat er zeker twaalf mensen zijn omgekomen. De bom zou zijn ontploft in de buurt van de Erawan-tempel. Emiel Ratelband is ook in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij brandstichting... Hij werd ervan verdacht dat hij een beroepscrimineel opdracht had gegeven om zijn huis in Husen in Gelderland in brand te steken. De rechtbank oordeelde eerder dat Ratelband wel een motief had om brand te stichten. Hij had financiële problemen en er zat een kraker in zijn huis die niet wilde vertrekken. Maar er was te weinig bewijs. Het gaat weer iets beter met de woningbouw in Nederland. In juni stond meer werk gepland dan in de twee maanden ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw. De bouw trekt sinds eind 2012 langzaam maar zeker weer aan. Ook is er meer werk in de grond- en waterbouw. Alleen de hoeveelheid bouwwerkzaamheden aan kantoren bleven gelijk. De stijging van de woningbouw komt vooral doordat er meer bouwvergunningen zijn afgegeven. Het kabinet praat vandaag voor het eerst sinds de zomervakantie over de begroting voor volgend jaar. Het wil iets proberen te doen aan de verdeling van de koopkracht, al waarschuwt premier Rutte wel dat de marges smal zijn en dat hij geen garanties kan geven. Uit ramingen van het CPB bleek vorige week dat Nederlanders er volgend jaar gemiddeld op vooruit gaan, maar dat ouderen en werklozen niet profiteren. Het weer, het is een grijze, regenachtige dag met een temperatuur die rond de, 12, pardon, rond de 18 graden ligt. Alleen in het zuidwesten is het overwegend droog met soms wat zon. Morgen minder regen, maar nog wel bewolkt. De dagen erna is het vrijwel droog met geregeld zon en een stuk warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Alleen viel in orde van Amsterdam. Op de A7 vanuit Hoorn naar Amsterdam staat bij knooppunt Zaandam 2 kilometer file.